uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft bij een grote undercoveractie honderden mensen opgepakt. En dat heeft de politie best wel bijzonder aangepakt. Agenten boden online versleutelde telefoons aan. Criminelen die ze kochten werden in de val gelokt, zegt verslaggever Remco Andringa. Want agenten konden heel makkelijk meekijken en meeluisteren. Reken maar dat ze beren trots zijn bij de politie hier in Nederland... maar ook in andere landen die hebben meegedaan. Eh, dat het is gelukt om criminelen er op deze manier in te luizen. Eh, zelf gebruiken ze grote woorden. Spreken ze van een actie tegen een aantal van de grootste criminelen ter wereld. En hebben ze het over de meest vernuftige manier tot nu toe... om die criminelen eh, dwars te zitten. Agenten uit onder meer de Verenigde Staten, Australië, Zweden en Duitsland werkten samen bij de actie. Gisteren zijn honderden mensen opgepakt. In Nederland waren er arrestaties in bijvoorbeeld Brabant, Limburg en Rotterdam. In Canada heeft iemand met een pick-up truck bewust vier mensen doodgereden. Volgens de politie deed hij dat hoogstwaarschijnlijk omdat ze moslim waren. De verdachte van 20 is opgepakt. Nog lang niet alle plekken zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Vijf jaar geleden spraken de VN-landen af om de boel voor mensen in een rolstoel of met een blinde geleidehond te verbeteren. Maar onderzoekers zeggen dat er sindsdien nauwelijks vooruitgang is geboekt. Zo zijn winkels en cafés vaak te krap of staan er allerlei obstakels. En een run op coronavaccins gisteravond in Nieuwegein. Door een stroomstoring deden de koelkasten waarin de Janssen-vaccins worden bewaard het niet. En daardoor werden er met spoed 1200 weggeprikt, ook voor mensen zonder afspraak. Anneke was een van de gelukkigen. Iemand die ze kent werkt bij de GGD en gooide het in een appgroep. Nou ja, dat ging allemaal zo snel dat toen een vriendinnetje voor mijn deur stond om me op te halen... dat het toen opeens was, wow, It's Vaccination Day. <laughs> Binnen twee uur stonden er zoveel mensen in de rij in Nieuwegein dat de GGD mensen weer heeft weggestuurd. Het weer, vooral langs de kust, is het stralend zonnig weer. Verder landinwaarts zijn er wat meer wolken. Het waait niet veel en het wordt een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een technische storing aan camera's bij de spitsstrook op de A7...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 Toen de AIVD de politie waarschuwde, brak daar paniek uit, omdat op dat moment het onderzoek liep naar het neerhalen van de MH17. De krapte op de woningmarkt is ook vorig jaar verder toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in 2020 50% van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Ziekenhuizen zoeken uit of kwetsbare patiënten extra prik nodig hebben... om optimaal tegen corona beschermd te zijn, schrijft het AD. Het gaat om patiënten waarvan het afweersysteem verzwakt is. Bijvoorbeeld mensen met kanker. Het weer in het noorden en noordoosten hangt plaatselijk nog wat mist. Vandaag in het binnenland verder afwisselend stapelwolken en zon. In het westen vooral veel zon en het wordt 20 tot 24 graden. this is home Then what do I go where I came from? I haven't seen the coast for so long They got them here, but they're not the same I never know Know if I left too soon and too young The people there who taught me so much That they get old Would they know this face?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 Moi, je m'appelle Lita. Le ou bien le Cause broken dreams won't pay your bills at all I heard it was the wrong things I get right I blame it on the monsters in my mind With stories from outside these prison walls Cause even if we're hopeless We know that this will hurt Tomorrow is just a hurt.